Dus met het NOS-journaal. De Amerikaanse president zegt dat Iran ermee ingestemd heeft... zijn nucleaire programma voor onbepaalde tijd op te schorten. Volgens persbureau Bloomberg zegt Trump dat Iran er ook mee instemt... dat bevroren Iraanse tegoeden niet worden uitgekeerd. Iran heeft niets gezegd over deze toezeggingen. Volgens Trump is er bijna een deal om de oorlog te beëindigen. Het nieuws dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de commerciële scheepvaart... heeft geleid tot een daling van de olieprijzen. De belangrijke zeeroute werd eind februari geblokkeerd door Iran... als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Volgens Iran geldt de vrije doorvaart zolang het tijdelijk staakt het vuren tussen Libanon en Israël van kracht is. Maar veel scheepvaartbedrijven kijken nog even de kat uit de boom, zegt economieverslaggever Aida Brands. Ze zijn heel erg afwachtend en dat is ook niet zo gek, hè, want er is nog heel veel onduidelijk. Is die straat nou echt open? Moet er nog tol worden betaald? Wat houdt die Amerikaanse blokkade dan in? En ja, hoe zit het nou eigenlijk met die zeemijnen in die straat? Het kabinet wil er vanaf volgend jaar oktober vakantievluchten vertrekken vanaf Lelystad Airport. Daarvoor worden nu voorbereidingen getroffen. Het betekent wel dat er nog een natuurvergunning moet worden afgegeven. dat kan lastig worden aangezien het vliegveld niet ver van een paar kwetsbare natuurgebieden ligt. Zoals de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Een man die zich meermaals uitgaf voor ambulancebroeder of politieagent... moet vijf maanden de cel in. De 23-jarige Groninger deed met een zelf aangepaste nepambulance naar grote evenementen... en hij probeerde daar hulp te verlenen. Totdat omstanders het niet vertrouwden en de echte politie inschakelde. Het weer vanochtend, sorry, vanavond zo goed als droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Morgen begint regenachtig in het westen. In de rest van het land dan nog droog.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 I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? All I wanna do is speak my mind. If it's wrong to do what's right, I'm prepared to testify. to do All I wanna do is speak my mind If it's wrong to do what's right I'm prepared to test it geluid van Zandvoort.